ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je bijna 10 minuten vertraging.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 Op de draaitafel heb ik liggen Madeleine Bell. Althans de stem van Madeleine Bell. En eh, die wordt begeleid door Bernard Berghout. Klarinet en of tenor en alto sax. Frits Landersbergen op de vibrafoon. Cor piano. Hans van Geest op de bas en Hans Dekker slagwerk. Tuurlijk al, voor het grootste deel allemaal mensen die hier eh, in de krocht optraden. Alleen niet Madeleine Bel. En daarvan hoor ik Hans Rijmers altijd maar zeggen... wat had ik die graag hier gehad willen hebben. Maar ja, we gaan luisteren naar eh, het stuk After You've Gone. Madeline Bell. kiss the bestest gal that you ever had. There'll come a time when you'll regret it. There'll come a time, so don't forget it. gericht applaus voor eh, Madeleine Bell en haar prachtige begeleiders. Ik ga laten horen een Nederlands trio. Glenn Corneille, piano. Werner Lauscher, bas. Geert Roelofs, slagwerk. En het stuk heet Finally. Corneille Rudolf trio met het stuk Finally. In 1940 werd in eh, Engeland vanuit de RAF eh, een band opgericht, een militaire big band, de Squadroneers. En eh, dat is niet ongebruikelijk. Heel veel legereenheden, heel veel landen Opnieuw, in heel veel landen hebben legereenheden eigen orkesten. Militaire kapellen. En die zijn eh, in een aantal landen van zeer hoog niveau. Waaronder in Nederland. Hè, de Koninklijke Militaire. En eh, je hebt de Marinekapel en van alles en nog wat. Er zijn ook landen waar ze ook eh, militaire kapellen hebben. Maar daar hebben ze de eerste beste recruit een instrument in de handen gegeven. En die hoor je dan soms bij bij koninklijk of hoog bezoek vanuit een ander land. En dan op zo'n vliegveld. En dan wordt daar gespeeld en dan gaan je tenen helemaal krommen. Maar gelukkig hier niet. En de squadroneers was hoogstaand. Die zijn opgericht, is, dus zoals ik zei, in 1940. Een deel van de groep negen man... die kwamen alweer uit een opgeheven band. De Ambrose Orchestra. En nou ja, zo speelden ze. En ze hebben gespeeld tot 64. En toen was het op. Het leuke van die big bands is dat ze vallen of staan met de arrangementen. En in dit geval heb ik gekozen voor een hele goede band... met een heel mooi arrangement van een bekend stuk, All of Me. Oordeel zelf. En ik heb nu een oude rot in de Nederlandse jazz scene. Ronald Douglas treedt nog steeds op met zijn warme stem. En op deze opname is het horen met begeleiding door Peter Niewerf gitaar... Rob van Kreeveld piano, Ruud Jacobs op de bas... en Joost Patochka op het slagwerk. En het stuk heet Snow Moon at All. at all. What a night! Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right The right, moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all no moon at all, what a night Even lightning bugs have dimmed their light Stars have disappeared from sight And there's no moon at all Don't make a sound, it's so dark Even Fido is afraid to bark What a perfect chance to park And there's no moon shoot, we want atmosphere for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright, but light might interfere. No moon and all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And there's no moon at all. No moon moon at all. Oh, no, no, no The moon, the moon, the moon, the moon at all. The moon, the moon, all, Lord, of nothing at all. The moon, the moon, no blue moon at all. No moon. Ronald Douglas, no moon at all. In 1995 eh, was er in het AMC ziekenhuis in Amsterdam... een eh, specialist die ook muziceerde en die vroeg zich af... of eh, er onder de 5000 medewerkers van dat ziekenhuis... ook muzikanten waren zodanig dat hij een big band kon formeren... en kon formeren. En dat heet, deed hij. En dat bleek een succes te worden. En in 98 hebben ze trompetist Loet van der Lee gevraagd om die band te leiden. En daarna eh, ging het bergopwaarts. Er kwamen ook mensen uiteindelijk inspelen die eh, niet in het ziekenhuis werkten. Om de band wat meer eh, professionele cachet te geven. Loet van der Lee is nu de muzikaal leider van de Ramblers. Die nog steeds actief zijn. En van de cd die nu op de draaitafel ligt... laat ik horen uh, die AMC Big Band onderleiding van Loet van der Lee... in een stuk waar we allemaal vrolijk van worden. Het thema van de Pink Panther. Henry Mancini. Gespeeld door de AMC Big Band. Op de draaitafel ligt een cd van Jo van Enkhuizen. Uh, jo van Enkhuizen, een Nederlandse saxofonist... die eh, goed opgeleid is en prachtig speelde... tot het jaar 2000. Toen was hij 61 en toen zei hij eigenlijk vind ik het helemaal niks om dingen van anderen na te spelen. Je moet eigenlijk constant dingen doen die van jezelf zijn. En hij hing zijn saxofoon aan de wilgen en pakte het instrument waarmee hij begonnen was, de accordeon, weer uit de kast en ging allemaal eigen composities spelen en in toonsoorten en in maatsoorten waar hij zijn ei in kwijt kon. Ik heb... Eh, liggen het stuk Wols Hot. Hij wordt begeleid door Bert van der Brink, Hammond en piano... en Pierre Courbois op het slagwerk. Joe van Enkhuizen. Enkhuizen. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Op de draaitafel van Louis Prima. Een eh, Amerikaanse entertainer, zanger, acteur en trompetist. En hij werd in zijn tijd... In zijn tijd... De jaren 50, 60, mm, begin 70... Beschouwd als de king of swing... Um, in zijn eh, orkest. Hij ging mee met de trends. Hij ging mee met de trends. Daarom is hij zo beroemd gebleven. Hij begon met de zevenkoppige jazzband. En dan ging hij over naar een swingcombo. In de jaren 50 had hij een show in Las Vegas. En, in de jaren 60 ging hij alleen maar de pias uithangen. Maar wel met onwaarschijnlijk goede muzikanten. En zijn hoofdmuzikant was de saxofonist... Eh, de saxofonist Sambutera eh, die de solo's... Een kort solootje, maar eh, in alle ooit door iemand uitgezochte saxofoonsolo's op beroemde platen... staat hij helemaal bovenaan en dat is het solo in Buonasera. Hij zingt een stukje en dan komt er een, een break in het stuk... en dan eh, hoor je die saxofoon. Het geluk is dat die Sambutera, waar ik straks ook nog iets van ga laten horen precies dezelfde intonatie had... en dezelfde muzikale gedachte als die Louis Prima. Prima was op enig moment getrouwd met Keely Smith... en met z'n tweeën vormden ze een onwaarschijnlijk succesvol duo. Ik ga laten horen het nummer Together. we stroll the land together. Laughed at the rain together. We sang love's refrain together. We knew long ago, baby, that our love would grow storm and sun together. Our hearts are one together. You're still with me like a sweet melody. Little Keely, we'll always be together. Sam, This boy. Oh, yeah, la la la la la. you and me. always be together. Ja, Louis Prima en Keely Smith. En die werden begeleid door saxofonist Sam Boutera. En die Boutera, die, eh, dat zei ik al, die zong en dacht en speelde helemaal in de stijl van Prima. Toen prima overleden was... heeft hij op enig moment met zijn band The Wildest... heeft hij eh, een, eh, onder meer een LP gemaakt... A Tribute to Louis Prima. En daarvan ga ik laten horen... daar zingt en speelt hij... I've Got You Under My Skin. En dat gaat helemaal precies in dezelfde intonatie... als eh, van Louis Prima. I got you under my skin. Yes, I got you all deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. Baby, under my skin. And I tried so not to give in. And I said to myself, this affair never could go so well. So why should I try to resist when darling you are not done well? Oh, baby, under my skin. Oh. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. For each time you do the thought of you makes me stop before you begin. Oh, I got you under my skin. I'd love to have you, baby. Oh, under my skin. Oh, get it, baby. I'd sacrifice anything come what night for the sake of having you near. Right of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. For each time you do just decided you make me stop before you begin. Got you under my skin. Love to have you, baby, oh, the skin. I dig it, dig it, dig it, yeah, the skin. I love it, love it, love it, oh, the skin. Cause I got you under my skin. Sam Butera. Op de draaitafel Tina Brooks tenorsax, Fred Hubert trompet, Duke Jordan piano, Sam Jones bas, Art Taylor slagwerk. En zij zijn uitverkoren door uh, het platenlabel Blue Note... om in eh, de gouden top 100 stukken opnames te mogen komen. Wij gaan luisteren naar True Blue. Thank you. Bijna Brooks. De, ik had het eerder in dit programma over eh, jazz in Zandvoort, luisteraars. En eh, ik kan u vertellen, zondag 8 december hebben we een prachtige uitzending. Een prachtige <laughs> uitzending, ik bedoel een prachtige optreden. Althans, zo ziet dat er wel naar uit. Eva Scholte, zangeres. Thomas Baggerman gitaar. En dat eh, programma heet dan Tribute to Django Reinhardt. Jazz in Zandvoort eh, was altijd in de krocht. Wegens de verbouwing is men nu uitgeweken naar Nieuw Unicum. Daar zijn, eh, net als in de krocht, een beperkt aantal plaatsen. Dus het kan niet zo zijn dat het alsmaar vol, vol, vol, vol wordt. Op een gegeven moment is het klaar. Dus ik zou zeggen, kijk op de website of er nog plek is. En eh, dat adviseer ik altijd. Kijk ook verder naar het programma. Kijk of er, eh, als je ergens graag heen wil... wat is er op tegen om alvast vroeg te reserveren. Dit gezegd hebbende ga ik nu vertellen dat eh, aan de Engelbertstraat CQ Flat Passage... ja, echt de Flat Passage dat daar eh, zometeen de ramen bol gaan staan. In ieder geval bij één flat. Want eh, daar zit iemand die wil heel graag altijd Nina Simone horen. Nina Simone. En ik ga laten horen... Do I move you? Do I move you? Are you willing? Is it thrilling? that pleases me Are you ready for this action? Does it give you Simone. Van, met een, van een cd met alleen maar Nina Sings the Blues. Afgelopen week is overleden de eh, drummer Roy Haynes. En eh, dat drummen goed voor je is, blijkt. Hij is eh, bijna 100 geworden. En er was een grootheid in, op in, in, in jazzland... Uh, eh, velen kennen zijn naam niet, want het noodlot van de slagwerker... is dat hij altijd maar begeleider is. We gaan uh, Roy Heens horen als begeleider van Fats Navarro trompet... Sonny Rollins tenorsax... Bud Powell piano... Tommy Porter bas. En het stuk heet Whale. MUZIEK Roy En ik ga eindigen. Bedankt voor het luisteren. Het was eh, aangenaam om eh, vandaag het programma te mogen samenstellen. Ondergetekende Peter Den Boer komt eh, over een aantal weken weer terug. Volgende week zit een collega, collega hier achter de draaitafel. En ehm, die gaat ongetwijfeld net zulke mooie muziek draaien.